Ja, Wees nog even stil. Wees nog even zoals nu. Wees nog even stil. Nog even stil. Wees nog even zoals Beste te hipper mensen blaren, man, ik praat niet mee en vaar mee met mezelf. Je was niet eens vlot als je op water dreef. Vele visies vervallen, want ze staan te scheef. volg mijn angst niet langer, want ik weet wat voor raad die geeft. Verliezen en winnen, wie kiest opnieuw te beginnen, is in principe weer binnen. Zal nieuwe zinnen verzinnen. Je weet niet of je komt, maar als je gaat, dan wist je dat het kwam. 7 seconden of 21 gram. Wat ik kan is muziek, wat ik ken is de beat. Wat ik beken een lied en waak me in herken en MC. En zie, citeer mezelf hierbij. Dus wees nou even stiller dan die twee minuten zijn op 4 mei. Wees nog even stil. Wees nog even zoals. nog even zoals. Zuiver als een zucht ben me erg bewust van mijn sterke klus. Mijn werk een must. Verlang sterk naar momenten van rust. Check het gerust, maar mijn diepste vlam is never geblust. Heftige terugslag. Maar sla lekker weer terug. Was niet alleen maar blij, alleen mijn meid. Alleen voor mij, alleen voor brein. Geen onzekerheid, nu geef ik over van de eenzaamheid. Zonder gevecht is liefde zwak. Of is die gedachte slechts het neppe aftreksel van wat er echt was? Je prachtige hoofd. Waren mijn nachten doop, je slaap lag schoon. Je dochter heeft je zachte pracht ook. De stilte van de nacht in te dimmen. Zie woorden dansend in de schaduw als zacht dichtende schimmen. Je donkere krullen die mijn woorden vervullen zonder kullen, baarmoedig gevoel. Eén met jou, alles onthullend. Denk vaak aan die dagen die ik mis, want ik zeg het. Naakt naast elkaar in bed liggend, niks zeggend. Wees nog even stil. Wees nog even zoals nu. Het huizen. nog even zo Zuiver als een zonder ouders, ouders zonder verleden. Verleden zonder toekomst, toekomst zonder het heden. Velen worden verwond, slechts sommige wonden helen. Was iedereen chill, zou een heleboel wonden schelen. Geen luchtkastelen in sterk geuit. Tweede Wereldoorlog overlevende, die generatie sterft uit. Het is echter dan je denkt, verre van verzonnen dingen. Mijn eigen vader had nog bloembollen in die hongerwinter. Besef is kast. En mensen die denken, ach, het is steeds leger op de dam. De dag dat Kerbin wordt herdacht en ergens veraf. Vechten recht heftig, wellicht de gast uit je eigen familie die straks nergens ergens wordt herdacht. Dus hou je waffel vast voordat je hem weer voorbij praat. En als je dat respect niet op kan brengen, is dan bijzaak. Dit blijft raak. Kijk naar waar je zij en zij staat. En tel je zegeningen voor je aan jezelf voorbij raast. Wees nog even stil. Wees nog even zoals. so old. Time for